Dit is Helene Ecker met het NOS-journaal. Een vrachtschip heeft in de haven van Harlingen een visserskotter uit Urk geramd. Niemand raakte gewond. Sleepboten en de KNRM konden voorkomen dat de boot zonk. De brandstof is uit de kotter gepompt. Er was niemand aan boord van de kotter. Het is niet duidelijk waardoor het vrachtschip de boot ramde. Mogelijk speelde de harde wind een rol. Bij een verkeersongeluk op de Rijnbrug bij Renen is drugsafval op de weg terechtgekomen. De brug is tot zeker één uur vannacht in beide richtingen afgesloten. Een busje dat vaten vervoerde botste op een auto. Een van die vaten kwam op de weg terecht. De politie heeft de chauffeur van het busje gearresteerd. Drie agenten kregen last van hun ogen en moesten naar het ziekenhuis. Brandweermannen in beschermende pakken ruimen het afval op. In Milaan heeft de politie alle vluchtelingen uit het stationsgebied verwijderd en ergens anders in de stad opgevangen. Al meer dan 100 mensen zijn er besmet met schurft. In de hoofdstad Rome zitten vluchtelingen weer in een tentenkamp bij een stadion, waar ze van de week juist waren weggestuurd. Frankrijk wil voorkomen dat vluchtelingen het land inkomen en heeft de grens met Italië gesloten. De Foo Fighters hebben hun optreden op Pinkpop afgezegd. Nadat zanger Dave Grohl gisteren tijdens een concert in Zweden zijn been had gebroken... was het vandaag lang onduidelijk of de rockband wel kon optreden. dat blijkt nu dus niet het geval te zijn. Door het wegvallen van de band sluit Pharrell Williams het festival morgenavond af. De Belgische band Triggerfinger schiet de hulp om het gat in de programmering op te vullen. Dan nog het weer.